Drie uur. Kees Groot. Met een huisuitzetting in het Duitse Karlsruhe zijn vijf doden gevallen. De bewoner is een van de vijf, heeft de politie bekendgemaakt. Wie de andere slachtoffers zijn is niet duidelijk. De bewoner moest zijn huis uit, maar hij verzette zich tegen de uitzetting en nam verschillende mensen in gijzeling. De politie bestormde het huis nadat er een brandlucht was geroken. De man had naar verluid verschillende wapens in huis, hij zou een jager zijn. Het Isala ziekenhuis in Zwolle moet een chirurg die jarenlang aan het ziekenhuis verbonden was ruim 1,6 miljoen euro betalen. Hij is onterecht ontslagen, bepaalde de rechtbank. De chirurg werkte 20 jaar in het ziekenhuis en stond volgens de rechtbank bekend als een uitstekende vakman. Maar volgens zijn collega's had de arts ook last van driftbuien en liep hij soms zonder aanleiding weg uit een overleg. De chirurg werd ontslagen omdat de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten in het geding zouden zijn geweest. Maar volgens de rechtbank heeft het ziekenhuis de zaak onzorgvuldig onderzocht. Het Isala ziekenhuis bestrijdt dat en gaat in hoger beroep. Nederland wordt aangeklaagd bij de Europese Raad omdat het daklozenbeleid niet zou deugen. Opvanginstellingen zijn in sommige Nederlandse gemeenten verplicht om daklozen te weigeren als die niet kunnen bewijzen dat ze twee of drie jaar ingeschreven hebben gestaan in de betreffende gemeente. En dat is in strijd met de Europese regelgeving, zegt de Europese organisatie die zich bezighoudt met dakloze problematiek. De FIOD en de Nationale Recherche hebben verdachten gehoord die contante bedragen tussen de 30 en 90.000 euro aangenomen hebben zonder dat te melden. Dat soort bedragen gelden als verdacht en moeten worden gemeld bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Dat meldpunt moet witwaspraktijken tegengaan. Zes mensen zijn nu gehoord, drie autohandelaren, twee notarissen en een eigenaar van een botenbedrijf. Het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. De middagtemperatuur ligt tussen 24 en 28 graden. Morgen overal kans op stevige regen- en onweersbuien. En het blijft warm. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Breukelen. Twee kilometer langzaam rijden. Langs de weg lopen drie paarden los. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentenol 2 kilometer.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 Uh, nee, op nee. Eh, waar, ligt dat? Nou, daar hebben wij dus een huisje. Oh, is dat, is, wacht even, is dat eh, de Costa del Sol? mop, Uh, nee, nee, nee, nee, het is Toscane. Oh, Toscane. Midden ja. in Toscane ja. ligt het. Ja, Lokmopmopio, ja, ja, weet het niet. Oh, ja. Hoe hooi zijn daar, hè? Of eigenlijk van een vriendje van ons. Hij oh. staat daar dus een huis. Oh, ja. En die zat daar vroeger het hele jaar. maar nu zit hij daar bijna nooit meer, omdat hij momenteel een beetje moeilijk zit. Ja, waar ligt het eigenlijk ten opzichte van Italië? Toscane? nou, ken je Rome? Ja, ja, ja, ja de, club, de club van Rome. Precies die. Nou, daar ligt het dus links van. Oh, links van Rome. Eerst links en dan zo schuin naar boven. Mhm. dus vanuit Nederland ligt het nog voor Rome. hoe, hoe, eh, hoe, zijn de mensen daar? Oh, prachtig, prachtig. Ja, daar wonen alleen nog maar prachtige mensen. Ja omdat ze nog niet verpest zijn door het toerisme. Nee, dat hoor je vaak, Ja. Heerlijk. Nou, je zit daar als buitenlander en vooral wij als Hollanders helemaal. En omdat ik blond ben, nou ja, op rozen. Oh ja. Ja, ja. zelf ligt namelijk op een heuvel. Oh, ja, dus je hebt een fantastisch uitzicht. En ja, toch zit je er volkomen vrij, hè? Zalig is het, zalig. Ja. Je kunt de hele dag in je blote kont lopen. Mm. Als je dat zou willen, loop je de hele dag zo in je blote kont. Zeg, wij, wij wilden met de kerst even heen en weer naar Aken. Ken je dat? Bijna nachten maken. Bijna nachten maken, Aken, ken je dat? Dat is iets ongelooflijks. Ja, en dan is het ook pas echt vakantie voor mij. Hè? Als ik lekker rond kan streetsen in mijn blote kot, de hele dag. In Aken wonen namelijk, in Aken, in Aken wonen namelijk, de, zeg, in Aken wonen namelijk de leukste Duitsers. Hè? Eigenlijk is het zoiets van een onduits Aken, maar toch Duits. Hè? Maar leuk Duits. En helemaal met Weihnachten. Dan slaan ze los over die Aken. Ja. Eh, ja, en dan die zon in Loponocchio. Nou, dat is een zon. Wij hebben daar eens een keer, zeg, zeg, zeg, wij hebben daar eens een keer een Heinekenavond meegemaakt in Aken. Nou ja, ja. zo'n Heinekenavond hadden we nog nooit meegemaakt in Aken. was, nou, dat nou, zodra we er zijn, schiet ik uit de kleertjes. En nou, dan blijf ik tot na zonsondergang rondlopen in mijn blote kont. Wie dat wel geloven? Ja. En ik kan het natuurlijk ook erg goed hebben met mijn figuur. hè? Dat scheelt. op, Heerlijk in de blokkant. Op, op, het uh, Ile de Luvan schijn je ook naakt eh, te mogen lopen. en op veel Zweedse nee, nee, nee, ja, Nee, maar dat, dat zijn nudisten. Dat nee, eh, dat is heel wat anders. Oh. Dat vind ik van een burgerlijkheid, oh, nudisme. Nee, dat heeft echt van... Kijk ons eens in de blote kont lopen. Hè? Dat nadrukkelijke in de blote kont. ik heb, op je blote kont wijzen staat daar. Ik, heb ook eens een keer naakt gezwommen. Ik heb eens een keer naakt gezwommen, maar dat was s'nachts. nachts moeten we maar niet meer over hebben. Dat was die kanten, maar dat kwam namelijk meer door de sangria. Hè, want dat ging nog en dan zondags na de kerk, dat is zo schattig. Hè. Ja, dan komen de jongens van nog die komen stiekem sangria daar, Ja, dat klimt dan op hun blote kakjes tegen de helling op met hun lenige lijven. Oh, en dat verstopt zich dan tot ze een glimp van deze dame te zien krijgen. Wie? In de blote kont natuurlijk. Ja, in het begin joeg Bert ze wel weg. Hoe is Dan krijg je scheve ogen in het dorp. Dus ik zei, wat zou dat nou? Hè? Mij kan het niks schelen dat ze me in blote kont zien. Dus laat ze toch. Hè? Dat is toch gezond voor die jongens. hè? Dus dan liggen ze vier, vijf uur te wachten tot deze hoogblonde Hollandaise een keertje bereid is te verschijnen in de blote kont. Ja, ja, dat, ja dat, dat hebben ze daar nog, hè, de mannen ja, Toscane, het is, het is, het is zalig gewoon, ja, heerlijk. Nee maar, nee maar, dat zeg ik, wij wilden met Weihnachten ah. weer even heen en weer naar Aken. Want het is iets ongelooflijks, Weihnachten niet maken. En alleen die bonencafé, Maar, wij, wij, we zitten daar bij een nichtje van mevrouw, dus dan nemen we gewoon Hollandse koffie mee. geweldig hè, dit. Eh, hele oude Van Koten en Van Bie. Uh, eh, nog uit de mannetjes tijd, denk ik. Twee mensen die... Mommunicatie heette het dan ook. En eh, het waren twee mensen die gewoon op een verschrikkelijke heerlijke manier langs elkaar heen zaten te lullen. zoals je dat wel vaker hebt. De een is constant woord, luistert absoluut niet naar wat de ander te zeggen heeft. En nou ja, daar was dit natuurlijk een prachtige parodie op. we zijn weer toe aan Johnny Cash, Ja, daar zijn we... Ja, daar zijn we zijn we weer naartoe. Nou, pak gewoon het volgende nummer. Nummer 2 van kant 1. Lijkt me helemaal goed om dat eh, er weer eens in te gooien. John Cash dus live at San Quentin. Ehm, het is wel een unieke LP die ik heb, want het is de quadrofonische versie. Dus begin 70 jaren, weet u misschien nog wel, eh, kwam ineens de quadrofonie in opzetten. Dan kon je dus van vier kanten eh, kon je muziek horen. en dit is een echte quadrofonische plaat. Maar goed, hij doet het op een stereo-installatie, doet hij het ook best. Dus dat zal geen, verder geen probleem zijn. Johnny Cash gaan we draaien uit die prachtige TV tv-show, Granada tv-show. Eh, live at San Quentin Prince Prison. En daarvan, uit die, eh, hè, ja, <laughs> daarvan eh, draaien we The Wreck of the Old 79. The Wreck of the Old 79. Yeah, it's good to see you. You know, we've been on tour for about a week now after our last recording session, and they say old Johnny Cash works good under pressure. Put the screws on me, and I'm going to screw right off my under is what I'm going to do there. You know that? tired of all that Yeah. I tell you what, the show is being recorded and televised for England. And uh, they said, they told me, they said, uh, they said, uh, you got to do this song, you got to do that song, you know, you got to stand like this or act like this. I just don't get it, man. You know, I'm here, I'm here to do what you want me to and what I want to do, right? All right. All right. I walked the line. Because you're mine. I walk the line.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 Eh, er zitten geen bandjes en dat is natuurlijk het lastige. Hè? Dan, kijk, bij cd's tip je nummertje aan, maar dat kan bij helpen niet. Dus hadden we het verkeerde nummer. Niet the old, de Rack of the Old seven, uh, seven, 97 of zo, maar I Walk the Line. Maar wat maakt uit, dat is toch ook leuk. Daarom. En er komt nog veel meer van Johnny Cash. Dat is het leuke van alles. We gaan eh, verder met eh, Billy Joel. Van zijn prachtige plaat Greatest Hits. Volume 1, Volume 2. En ehm, daarvan gaan wij een prachtig eh, liedje draaien. En dat eh, is een... Ehm, ja, een van zijn standards, mag ik wel zeggen. Het staat op kant 1, dat zeg ik maar vast voor Angela, dan weet ze het vast. Um, <laughs> zij heeft het moeilijk vandaag. Ja, kan me voorstellen. vooral als je van met één grammofoontje moet doen. Ja, het is lastig. Maar goed, waar hadden we het ook weer over? Oh ja, Billy Joel, Greatest Hits. Een prachtig nummer dat hij geschreven heeft. En wat... Eh, wat ik zelf ook altijd graag zing, omdat het een mooi liedje is. She's Always a Woman to Me heet het. En het, is, eh, het werd ooit nog eens een keer geschreven, uh, geprezen door George Martin van de Beatles. Ik kan me herinneren dat hij ooit nog eens een eh, tv... tv-special had over beroemde composities. En dat hij toen inderdaad Billy Joel interviewde over met name dit liedje. Het is echt een fantastisch mooi liedje met een hele mooie wending ook erin. En zo qua akkoorden en alles. staat nou, is gewoon beeldschoon. Laten we het zo maar zeggen. Billy Joel dus. Even omkijken. Nou, we zullen er maar op gokken dat het allemaal gelukt is. She's always a woman to me.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 is dat mooi of is dat mooi? Billy Joel. En uh, het prachtige liedje is She's Always A Woman To Me. En ik zei het, we hebben vandaag weer dus echt ouderwets uh, vier LP's. Niet drie, maar vier LP's centraal staan. En dat vind ik toch wel weer eens leuk. Gewoon, uh, is eventjes een paar van die eh, standaard LP's van die classics gewoon weer eens lekker eventjes helemaal de revue te laten spelen, eh, passeren. Je kunt natuurlijk niet alles draaien van zo'n plaat, vooral niet je er vier mee hebt. Maar we komen er aardig Het volgende nummer is eh, weer van Bob Marley en de Wailers van die LP Bob Marley, The Legend. En daarvan draaien wij het wonderschone werkje Get Up, Stand Up For Your Rights. Bob Marley en de Wailers. Daar komt hij, hoop ik. this really worth give up the fight. Stand up. Get up, stand up. Get up for your rights. Bob Marley en de Wailers. Van een LP die heet The Legend of Bob Marley. Eh, we gaan weer even switchen natuurlijk. Want eh, de leuke is de variatie. En we gaan weer naar iets heel anders. Namelijk naar de Shadows. En van de Shadows draaien we een, eh, een liedje. Een stuk dat eigenlijk al iets moderner was dan hun eerste werk. Henk B. Marvin stapte onder andere over op een, op een ander merk gitaar. Dat was ik duidelijk horen. Hij speelde natuurlijk altijd op Fender. Eh, en hij kreeg, op een gegeven moment kreeg hij een gitaar van het merk Burns. En die gaven natuurlijk een totaal ander geluid. En de Shadows gingen toen ook, ja, in, ook waarschijnlijk in, eh, in het kielzog van, van de opkomst van de, van de beat. Eh, Beatles, Stones, je kent het allemaal wel, in de jaren 60, 62, 63. gingen de Shadows dus denk ik een beetje mee. En gingen dus ook inderdaad wat moderner klinken. En van daarvoor hoort u nu een voorbeeld van. En dat nummer is The Rise and Fall of Flingelband. Hier zijn ze weer, The Shadows. Fall of Flingelband. En dat, eh, dat waren dan de Shadows. Eh, de Shadows was een, eh, ja, een muziekgroep die eigenlijk de klassieke bandbezetting introduceerde. Twee gitaren, bas en een drum. in 1958 trokken de 16-jarige oude... Hank B. Marvin en Bruce Welsh van Newcastle naar Londen. om daar aan een, aan een muziekwedstrijd deel te nemen. Eh, de manager van Cliff Richard ontdekte de heren daar. Eh, in de Two of... Eh, hoe heet het? de Two of Us Coffee Bar. destijds het mekka van de, Londen, de Londense muziek zien. hij bood toen een contract aan om Cliff... Ehm, die intussen net de hit Move It had gekregen... om die in Engeland te begeleiden. En eh, dat hadden ze dus dan ook maar eh, gedaan. Jet Harris sloot zich als basgitarist erbij aan. En Tony Meehan sloot zich aan als drummer van de band. Eh, die twee zouden er ook later weer uitgaan. En, dan, en de drummer zou later Brian Bennett worden. En die Brian Bennett zou bij de Shadows zeer bekend worden door het legendarische nummer Little B. Waar een een toch wel aardig lange drumsolo zit. Helaas, helaas staat dat nummer niet op deze LP. Ik heb het wel ergens, maar ik kon het zo gauw niet vinden. Dat, eh, dat Little B. Het is een uh, prachtige drumsolo. Mijn drummer Charles Duif, die, eh, die heeft het jarenlang letterlijk na kunnen spelen. Dat kan hij volgens mij nog. Misschien doen we dat wel. we 25 augustus aan de Haltestraat staan. Nou, het lijkt me wel leuk om dat eens te spelen. Goed, dat is over de Shadows. En ja, ze zijn eigenlijk al vanaf de 50 jaren tot begin van deze eeuw actief geweest. En ik zei het al, ze zijn behoorlijk lang actief gebleven. Eh, volgens mij nog wel af en toe. Eh, want ik heb ze zelf eh, een aantal jaren geleden nog eens een concert gegeven in de, in de Heineken Music Hall. En dat is een fantastisch gebeuren geweest. Want het klonk nog allemaal net zoals het vroeger was. Zoals het nieuw was. Ehm, we gaan ehm, verder met het volgende nummer. Ik hoop dat we nu de goede hebben kunnen vinden op die plaat van Johnny Cash. Want het is een lastig, want het loopt allemaal achter elkaar door. Dus ik hoop dat we, dat we nu het goede gevonden hebben. Wreck of the Old 97 heet het. Ja, zeg ik het goed? Ja, 97. Wreck of the Old 97. Ik hoop dat het nu gelukt is. Daar komt Well, they gave orders at Virginia, time. is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Then he turned around and said to his black greasy fireman, shove on a little more coal. And when we cross that tight old mountain, watch your 97. From Washington Station, this is how it read. Oh, that brave engineer that run old 97 is lying in old Danville dead. Cause he was going down a brave, making 90 miles an hour. The whistle broke into a stream. He was found in the wreck with his hand on the throttle, it to death by the steam. dan een liedje waarschijnlijk over een oude trein. Uit, over een oude trein, zo klonk het wel ongeveer. Eh, volgens mij speelde hier ook Carl Perkins eh, mee als gitarist. Dat eh, vermeldt de hoes niet, maar als ik goed diep in mijn geheugen graaf... dan geloof ik dat het inderdaad zo is dat onder andere Carl, Carl Perkins hier gitaar op speelt. En Carl Perkins kennen we natuurlijk weer van diverse rockabilly hits... zoals bijvoorbeeld Blue Suede Shoes, wat hij geschreven heeft... En ehm, ook eh, Beatles en zo deden aardig wat eh, liedjes van, eh, van Carl Perkins. Zoals Honey Don't bijvoorbeeld, gezongen door Ringo. En Everybody's Trying to Be My Baby. Allemaal van die werkjes die Carl Perkins geschreven heeft. En die speelde hier dus als gitarist mee bij Johnny Cash. En het leuke verhaal is natuurlijk ook wel wat hij vertelde bij het nummer wat we hier voordraaiden. Zo van, uh, jongens, dit moet opgenomen worden voor de Engelse televisie. En eh, die wilde dat ik hier ging staan en daar gaan staan. En dat ik dat liedje dit en dat liedje. Nee, mooi niet. Ehm, ik doe wat jullie willen en ik doe wat ik zelf wil. Dus, wat willen jullie horen? Nou, toen kwam dus dat nummer Walk the Line, wat we al eerder gedraaid hebben. Maar dat wilde ik u toch nog even vertellen. Billy Joel. Ehm, ik, kwam het, ik, ik had het nummer zelf nog nooit gehoord. Ik kwam er eigenlijk achter, eh, achter dit werkje van hem, eh, door een, een groepje dat eh, uit Brabant vandaan, dat dit nummer toen zong... Ehm, tijdens de Soundmix Show. Ja, jaren geleden. En ik, wist helemaal niet dat het van Billy Joel was. Ze noemden zich inderdaad Billy Joel. Ze waren met z'n vier of met z'n vijven geloof ik. Ze deden het ook a cappella. Dat was heel fantastisch. En het is een eh, ontzettend mooi liedje. En we gaan het nu dus horen in de echte uitvoering van eh, Bill Martin. Zoals hij zichzelf als pianist noemde. Maar eh, officieel natuurlijk Billy Joel. For the longest time. Met als enige begeleidingsinstrument een contrabas. En voor de rest alle stemmetjes, alles wat je hoorde, dat deed hij zelf. En eh, daar was hij ook verschrikkelijk goed in. Daar zijn ook wel meerdere voorbeelden van uh, bekend. En die hoort u nog wel straks. Want hij heeft nog zo'n liedje waar hij alle stemmetjes dwars door elkaar zong. Eh, bijvoorbeeld Uptown Girl, daar zit dat ook in. Uh, dat deed hij altijd. Hij zong altijd alle achtergrondstemmetjes mooi zelf in. Ehm, goed, we gaan verder met Bob Marley. En ehm, Marley the Legend, the King of Reggae. Eh, de man die al sinds 1962 actief is in de eh, reggae muziek. Toen zijn eerste plaatje Not Ju eh, Judge Not opnam. En het 1962 was ook het jaar dat, dat, dat Jamaica onafhankelijk werd. En ook dus het beginjaar van Bob Marley. Prachtig jaar dus, 1962. God, toen was ik 14. Oké, ehm, zullen we dan maar doorgaan? Ja, laten we maar doorgaan. Laten we dat maar doen. Laten we gewoon de volgende plaat draaien. En dat is dus van Bob Marley. Could You Be Loved? tegen het licht. Nu waar? Bob Marley, Could You Be Loved? En eh, van de LP Bob Marley, The Legend. Afkomstig uit die prachtige, uit die prachtige collectie van het Wapen van Zandvoort. Want eh, die is nog voorlopig nog wel even onuitputtelijk. Want daar hebben we nog wel het nodige wat we de komende weken en maanden uit kunnen draaien. En dat maakt het leuk. Eh, gezellig. Could You Be Loved, dat geeft je toch weer een beetje zomersgevoel je kan er ook niet stil bij staan bij dit soort muziek, vind ik eigenlijk. Je moet, al, je moet gewoon bewegen. Word je eigenlijk <laughs> meer en meer toe gedwongen om te bewegen. Nou, of dat ook met volgende nummer zo is, dat weet ik niet. Het is wel van de Shadows. In ieder geval. En eh, het is een heel lekker liedje. Je kunt er ook op dansen. Het nummer dat heet Foot Tapper. Je zijn de Shadows. Hoop ik. Hè? Gaat niet goed? Het is nou toch allemaal weer. <laughs> Ik hier nu een lichtelijke paniek achter mij los, dames en heren. Eh, verkeerde plaat lag erop, denk ik. Ik weet het allemaal niet. Ach, het is warm. En dan functioneert alles niet zoals je denkt dat het moet functioneren. Dat komt door dat, die benauwde lucht en zo. Maar goed. Ehm, <laughs> ik kijk even om. En volgens mij... Ehm, ja, volgens mij zijn we er wel. Aardig. De Sheroes dus. Met Food tap. Oh, <laughs> nou, als er ook iets misgaat, gaat alles mis, lijkt het wel. Is het wel? Ja, hij is er al. Hij is er al, goed zo. The Shadows en Food Tapper. Een eh, lekker liedje. Wat uh, weer lekker quickstepje op dansen en zo. Dat was altijd wel lekker. Shadows dus. Uh, Hank B. Marvin, Bruce Welch waren de, de beginners daarvan. jongens die op 16-jarige leeftijd naar Londen gingen. En eh, daar, om daar aan de muziekwedstrijd eh, mee te doen. En toen ontdekt werd het door de manager van Cliff Richard. En wat er toen gebeurde. Nou, dat verhaal is wel bekend natuurlijk. Ze speelden mee in, op bijna alle platen van Cliff Richard in die begintijd. Eh, en deden ook mee in de, de Cliff Richard films en zo. Zoals Summer Holiday en The Young Ones. Dat waren films van Cliff Richard. In navolging van Elvis Presley natuurlijk. Want die deed dat ook allemaal al. Cliff deed dat ook. En ehm, de Shadows speelden daar dus inderdaad ook rollen in. In die films van Cliff Richard. Ze hebben een hele tijd met elkaar samengewerkt. En ze zijn, ehm, ik dacht in 2010, weer bij elkaar geweest in de O2 Arena in, in eh, Londen. Waar ze een eh, reunion concert gegeven hebben. En ik heb daar een dvd van. Ehm, want dat is dan weer het mooie natuurlijk van de digitale tijd. En ik zal u vertellen, die is fantastisch. Daar staan ze echt al die oude hits, al die oude rock'n'roll dingen en zo die ze vroeger gemaakt hebben. Die stonden ze daar eh, te spelen alsof het echt uh, nagelnieuw was. Cliff Richard en The Shadows eh, reunion concept was dat in die O2 Arena in Londen. En ik dacht dat het 2010 was, maar daar wil ik even afwezen. Ik hoor achter mij weer gezucht. Ik denk, het wordt weer lastig zoeken. Want we gaan natuurlijk weer naar die plaat eh, Johnny Cash Live at San Quentin Prison. Eh, een eh, beruchte gevangenis in Amerika, dames en heren. Waar, je, ja, waar het geen prettig toeval was. Maar dat was in veel gevangenissen in Amerika niet. Of je nou Alcatraz had of je had Folsom Prison. Dat waren wel zo'n beetje de, de beroemdste. En San Quentin was er ook een. En Johnny Cash die, toonde dat ook min of meer wel aan. En hij had ook wel de neiging om in zo'n gevangenis dan ook een, specialist te zingen. Wat eh, door de gevangenen eh, behoorlijk werd, eh, werd gewaardeerd en ook ondersteund. het is ook denk ik de plaat met de meeste piepjes. Nou, je hoort, dat heeft u al een paar keer gehoord en dat gaat u straks weer horen. er zitten wat piepjes in en dat is natuurlijk typisch Amerikaans. Want daar, dan, dan zei hij gewoon een woord wat voor de huigelachtige Amerikaantjes, eh, wat voor de huigelachtige Amerikaantjes niet kon. Wordt als fucking of zo, ik noem maar wat. Of eh, een of andere vloek. In ieder geval, dat was hij niet vies van. En het gebeurde dan natuurlijk regelmatig dat daar voor in de plaats een piepje <laughs> werd gedraaid. Dus is je een piep. Nou, dat gaat u nu horen. Ik hoop dat we het allemaal goed gevonden hebben, dames en heren. En we gaan dus luisteren naar... Eh, twee nummers achter elkaar. Dat gaat een beetje in elkaar over. Doe het maar gelijk. Dus het nummer San Quentin, dat staat er twee keer op. Eh, hij speelt het en dan gaat hij met die gevangenen zitten praten. En dan zegt hij gewoon, zullen we het nog een keer doen? En dat doen ze dan. En daarom neem ik nu de tweede versie van St.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 <laughs> nee, dat, uh, was toen zo. Dat soort woordjes mocht nog niet... Uh, in, eh, in die tijd, begin 70 jaren, mocht dat allemaal nog niet. Johnny Cash dus. Uh, eh, die hoorde achter elkaar San Quentin, You've Been Living Hell To Me. En daarachteraan gelijk gekoppeld A Boy Named Sue. Ik had eigenlijk uh, Good Night Saigon voor u willen draaien, nog van Billy Joel. Maar die is lang. Dus die houdt u dan nog een keer te goed. Hè? Ja, kunnen die LP volgende week zo weer meenemen. Dus ik kan er nog zat van draaien. Uh, eh, Bill Joel dus. Uh, maar de Goodnight Second duurt ruim 7 minuten. Ja, en zoveel tijd heb ik niet meer. Dus daarom doe ik maar een ander leuk liedje erachter. Eh, een liedje waarin hij, waarin hij nog een beetje probeert te lijken. En het lukt hem ook heel aardig op een andere legendarische band uit Amerika. de Four Seasons. En ook hier, wat ik u straks al vertelde. Doet hij alle stemmetjes doet hij gewoon lekker zelf. We gaan er naar luisteren. Billy Joel. Het nummer is later nog eens door zo'n boybandje overgedaan, eh, overgedaan. Ik weet niet meer door wie. Uh, ben ik even kwijt. Maar dit is in ieder geval het origineel. Uptown Girl. alweer eh, erop zit voor ons. Ja, we zijn alweer uh, op één minuut van het einde aankomen. <laughs> Oh, dus kan ik het rustig aan afkondigen. En u vertellen dat u heeft geluisterd naar de vinyljaren. Eh, de plaatjes werden gedraaid door Ansla en uh, de, ja, ja, en ik deed, deed, de teksten dus en alles. Goed, eh we gaan elkaar volgende week weer zien. Hoop ik. In eh, dezelfde tijd. Twee uur volgende week woensdag 11 juli. Dan zijn we er weer met de vinyljaren. En wat we dan gaan doen, dat hoort u vanzelf.